Freddy van met het NOS-journaal. De Nationale Raad heeft een nieuwe leider gekozen. Het is de Koerdische activist Abdul Basset Sida. Hij volgt Baran Galioen op, die half mei opstapte als leider van de Raad... na aanhoudende kritiek op het functioneren van de organisatie. Sida blijft in ieder geval president tot aan de interne verkiezingen voor een nieuw bestuur van de Raad. De Syrische oppositie hoopt dat zich nu de komende maanden meer Koerden zullen aansluiten. In Syrië wonen rond de 1,4 miljoen Koerden die zich niet goed vertegenwoordigd voelen door de Nationale Raad. De belangrijkste speler binnen de organisatie is al maanden de moslimbroederschap. De Verenigde Staten en het IMF zijn opgelucht dat Spanje hulp accepteert om de bankencrisis in het land op te lossen. Gisteravond maakte Spanje bekend dat het geld uit het Europees noodfonds gaat gebruiken om problemen met banken aan te pakken. Spanje kan maximaal 100 miljard euro krijgen van Europa. Volgens het IMF is dat genoeg om het vertrouwen in de banken te herstellen en Spanje zekerheid te bieden. De Amerikaanse minister van Financiën Geithner noemt de hulpvraag een duidelijke stap op weg naar financiële eenheid die nodig is voor de veerkracht van de eurozone. Amerika heeft de afgelopen tijd vaker laten doorschemeren dat Europa meer moet doen aan de versterking van de economie. President Obama vreest een nieuwe Europese recessie. De EK-wedstrijd Nederland-Denemarken is gisteren door gemiddeld 6,8 miljoen mensen bekeken. Op het hoogtepunt, kort voor het einde, keken 7,5 miljoen mensen. Vier jaar geleden bij het vorige Europees kampioenschap keken er iets meer mensen naar de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar die wedstrijd werd later op de avond gespeeld. Naar Duitsland-Portugal keken gisteravond 4,6 miljoen kijkers. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken.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 Dat was uh, Lady Be Good van uh, eh, Gershwin met Jerry Mulligan en Lee Konitz en Chad Baker. Van die cd die ik gisteren weer eens even tegenkwam in mijn verzameling. Er staat ook een prachtig nummer op. Uh, ook natuurlijk van Gerswin, want het is allemaal van Gershwin. En met in hoofdrollen Stan op tenor, saxofoon en Herb Ellis op gitaar. En het nummer heet I Was Doing All Right. niet alleen Stan Cats en uh, Herb Ellis, maar ook Oscar Peterson en Ray Brown. En van dezelfde cd eh, gaan we nu draaien Miles Davis trompet, Charlie Parker saxofoon, Duke Jordan piano, Tommy Porter bas, Max Roach drums. Embraceable You, oktober 1947, New York City. Ja, muziek van... Eh, George Gershwin. Eh, natuurlijk door iedereen in de wereld, uh, door alle jazzmuzikanten gespeeld. Ook door Nederlanders natuurlijk. En zijn broer, Ara, schreef meestal de teksten daarvoor. En ik heb hier dus een, natuurlijk een cd'tje meegenomen waar op gezongen wordt. En dat is dan van de Nederlandse cd. En van niet minder dan van onze grote saxofonist Ruud Brink met Rob Agebeek. En Harry Emery aan de bas en Jo Kraus aan de drums. En uh, zingt en speelt tenorsaxofoon op eh, George Gershwin.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 Applaus, Adam. Nou ja, zeg. Ja, het geluid eh, moet even wennen. Ik hoop dat het goed is gegaan. Eh, Experiment. Voor de huiskamer. Experiment. We proberen het gewoon. En we horen het wel van de criticasters hier in het Ja, zeker weten. Of de techniek het wel een beetje redelijk heeft gedaan. We gaan lekker door met Phil Brunner, River Man. by on her way Said she had a word to say About things today And Said she hadn't heard the terug naar Gershwin. Eh, Los Angeles 1955 en natuurlijk uh, eh, Billy Holiday met eh, Harry Edison trompet, Benny Carter Altsock, Jimmy Rolls piano, Barney Kessel gitaar, John Siemens bas, Larry Bunker drums en natuurlijk Billy Holiday zingt voor u van George Gershwin en Ira Gershwin de tekst.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 Thank you. Hallelujah. Oscar Peterson Jam was dat. Montreux 14 juli 1977. Oscar Peterson, Clark Terry, Bobby Durham, Eddie Locke, John Davis, Dizzy Gillespie en Niels Peterson. Ja, en we gaan eh, weer even terug natuurlijk naar George Gershwin. Composities van George Gershwin. En eh, met, een, eh, ja, met een stuk Amerikaans Dixieland muziek. En in een arrangement van Bobby Hackett en Jack T. Garden en Peanuts Huckle op klarinet. En die spelen It's Wonderful. was een eh, schitterend eh, nummer. En u hoorde Ray Kaart nog op trompet. Dikkie Kaart op trombone. Peter Schilper Kleinet, Arie Lichthart gitaar. Koos Schrier op bas. Louis de saint op drums. En een schitterende vertolking van Moonglow door de zangeres Rita Reis. Die nog steeds optreedt en volgens mij op het Noordzee Jazz Festival ook weer van de partij zal zijn.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 I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the brim crab sauce with the R's and fade with Shivava on the side. Now a fella really got to eat And a fella should eat right Five will get you ten I'm gonna feed myself right tonight I don't want fish cakes and rye bread You heard what I said Wait a please serve mine fried I want the brim brim sauce with the awesome face when she fire on the side. I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes. Believe me, I'm never satisfied. I want the French fam sauce with the awesome fare with Jaffa on the side. I don't want pork chops and bacon. That won't awaken my appetite inside.